Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten in Groningen willen snel een kamer en daarom is er een protestmars aan de gang. Er lopen vooral internationale studenten mee, maar ook deze Nederlandse jongen is erbij. Ik heb een huis, dat is prima, maar bijna al mijn vrienden zijn internationals en die kunnen gewoon nergens terecht. Ja, ik vind dat de rug gewoon nu een noodoplossing moet regelen en dan een jaar de tijd heeft om te zorgen dat er volgend jaar genoeg ruimte is. Ik heb nu twee internationals op de bank, meer past gewoon niet. Dus mensen moeten nu gewoon actie, actie ondernemen. Op dit moment zijn er honderden studenten in Groningen dakloos. Sommigen slapen noodgedwongen in een tentje op de camping. Als het aan PvdA en GroenLinks ligt, komt, komt er nog steeds een meerderheidskabinet waar zij aan meedoen. Hebben de partijleiders laten weten aan de nieuwe informateur. Wij zijn bereid om eh, aan tafel te komen voor een meerderheidsvariant. We hebben aangegeven dat als ze toch doorgaan op, op de weg van een minderheidskabinet... dat wij in die gesprekken geen rol voor onszelf zien weggelegd. Een minderheidskabinet bestaat uit partijen die samen geen meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Die kant lijkt het op te gaan, omdat het maar niet lukt om vijf en een halve maand na de verkiezingen een kabinet te vormen. Werknemers van RTL moeten vandaag zoveel mogelijk thuiswerken. Het bedrijf wordt namelijk digitaal aangevallen. Wat er precies aan de hand is, wordt nog onderzocht. Mogelijk gaat het om een ransomware aanval. De uitzendingen van RTL en Videoland zijn niet geraakt en ook de website is nog online. En vanaf vandaag is hij in de bioscoop te zien. De allereerste Nederlandse speelfilm over Anne Frank. Mijn beste vriendin Anne Frank heet hij. Anne zit in het kamp naast ons. Ik moet er vanavond eten brengen. Het gaat dus over de hartsvriendinnen Anne en Hanna. Hanna overleefde de oorlog. Ze is 92 en ze vindt het belangrijk dat de film gemaakt is. Niet voor mij, maar voor kinderen en ook niet-kinderen die helemaal niets meer weten en weer te weten komen wat men ons aangedaan heeft. En ik hoop dat zulke dingen niet meer gebeuren. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. wordt 24 tot 27 graden. Maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking en de kans op een bui toe. Morgen overal kans op regen en met 22 tot 24 graden iets minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergaasmeer staat 8 kilometer file door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is daar bijna een half uur.